Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil het statiegeld op plastic flessen behouden. Het vorige kabinet was juist van plan om het systeem af te schaffen. Maar de PvdA ziet veel voordelen in statiegeld... en vindt daarom dat de plannen moeten worden teruggedraaid. De partij wil het systeem zelfs uitbreiden... en voor kleine flesjes ook statiegeld vragen. Het vorige kabinet van VVD en CDA vond het handiger... om mensen zelf hun plastic flessen te laten inzamelen... samen met het andere plastic afval... Ook de verpakkingsbedrijven willen van het statiegeld af. Zij vinden het inefficiënt en duur. Maar de nieuwe coalitiepartij PvdA vindt dat het statiegeld moet blijven... en kan rekenen op de steun van GroenLinks, SP, D66 en ChristenUnie. De tuchtklacht die tegen de neurochirurg Kees Tulleken is ingediend... is uitgebreider dan gedacht. Het gaat niet alleen om schending van het beroepsgeheim in de zaak Friso... maar ook over uitspraken bij Pauw en Witteman. Dat blijkt uit een interview met Tulleken in het vakblad Medisch Contact... Na het ongeluk van de prins publiceerde NRC Handelsblad een artikel waarin stond dat Friso een schedelbasisfractuur had en dat de vooruitzichten gunstig leken. Dat artikel was geschreven door Tulkens vrouw, die zich baseerde op gesprekken van haar man met de behandelend arts. In juli diende de inspectie een tuchtklacht tegen hem in. Tulkens zegt in medisch contact dat er zaken zijn bijgekomen, onder meer uitspraken bij Pauw en Witteman over de behandeling van oud-premier Kals bij diens overlijden in 1971. Het voornemen van het kabinet om een leenstelsel voor studenten in te voeren... zal geen meerderheid halen in de Eerste Kamer. GroenLinks is tegen dat plan en daarmee is er geen meerderheid in de Senaat. Volgens GroenLinks kunnen door de plannen van VVD en PvdA... de toegankelijkheid en de kwaliteit van het hoger onderwijs in gevaar komen. Het weer, in het westen meer bewolking, in het oosten opklaringen... minima tussen 2 en 7 graden. Overdag bewolkt en in de loop van de dag wat regen...